Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en in 2025 in één keer naar 67. Er zijn enkele uitzonderingen voor mensen met zwaar werk en voor mensen die onafgebroken een bepaald aantal jaren hebben gewerkt. Premier Balken en de minister Bos zijn tevreden met het besluit. De Amsterdamse rechtbank is nog steeds bijeen om te besluiten over het lot van de DSB-bank. De besloten zitting begon om twee uur. Volgens DSB-eigenaar Scheringa is er een kans van 50% dat een Amerikaanse partner de bank overneemt, maar dan moet hij wel de tijd krijgen. Tot zondag heeft hij gevraagd. Van de Nederlandse banken is er geen enkele geïnteresseerd in een overname. PVV-leider Wilders heeft een drukbezochte persconferentie gegeven in Westminster. Zijn komst naar Groot-Brittannië noemde hij een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. De persconferentie was verplaatst vanwege een demonstratie van enkele tientallen moslims. Deze week haalde de rechter een streep door het besluit van de Britse regering om Wilders niet toe te laten. Minister Heers Ballin zit niets in het tussentijds toetsen van levenslange gevangenisstraffen. Levenslang is levenslang, zegt hij na een advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Die pleitte ervoor om rechters na een jaar of twintig nog eens te laten kijken of de straf nog wel gepast is. Maar de minister vindt gratie een veel bruikbaarder instrument om individuele gevallen te beoordelen. De koningin viert Koninginnedag volgend jaar in Zeeland. Ze bezoekt op vrijdag 30 april Wemeldingen in de gemeente Capelle en Middelburg. Een dag eerder gaat koningin Beatrix naar Apeldoorn. Daar onthult ze samen met andere leden van het Koninklijk Huis... een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het drama op 30 april. Dan het weer, opklaringen, maar ook af en toe een bui. De noordenwind is stevig, aan de zee zelfs hard of stormachtig. Minima vannacht rond 9 graden. Morgen wat rustiger en wat meer zon. Middagtemperatuur een graad of 12. Dit was het hoor.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 Dat kost weer mijn handen vol geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent nou de staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent he. de pil. met Danny de Mug. Wij zijn een doedelzak in Tirol.